Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het verhoor van de topman van ChatGPT zit erop. Amerikaanse politici willen werken aan wetten voor deze vorm van kunstmatige intelligentie... en nodigde Sam Altman, want zo heet hij, uit in het congres om erover mee te praten. Altman gaf in het verhoor toe dat het goed is als de overheid met regels komt... want, zegt hij, AI kent geen grenzen. Ik denk if this technology goes wrong, it can go quite wrong... Uh, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. Ja, ChatGPT zegt dus ook zelf samen te willen werken met de overheid... om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand gaat lopen. Het Openbaar Ministerie eist twee keer levenslang in de zaak die onder meer gaat... over de vergismoord op een stagiair van 17 in een Amsterdams buurthuis. De verdachten zijn twee mannen van 30 en 41. Begin 2018 schoten zij Mohamed Bouchiki dood, die daar stage liep. De mannen worden ook verdacht van andere moorden. En wat doe je als je vindt dat het Limburgs aan het uitsterven is? Nou, dan schrijf je toch gewoon je profielwerkstuk helemaal in dat dialect. Dat dacht Vin van 17 ook. En volgens hem komt het Limburgs steeds meer in gevaar... omdat het dialect van jongs af aan bijna niet meer wordt gesproken. En dat moet anders, vindt hij. We zorgen in ieder geval dat jullie de basis gewoon fatsoenlijk geleerd kregen op school... en zorg dat ik de laatste ben geweest die geen plan had gehad op school. Ja, gaan we toch even vertalen voor je. Finn zegt dat het dialect aandacht moet krijgen op school. En ook hoopt hij dat hij niet de laatste was die dat niet heeft gehad. Zijn leraar die vond het in elk geval top. Finn kreeg een 10 voor zijn profielwerkstuk. Krijg je nog het weer. De rest van de avond blijft het lekker droog. Vannacht wel een fris nachtje met een graadje of 5. Morgen een droge dag met op veel plekken. Komt het zonnetje dan even door.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 Herbie Hancock, een fantastische Amerikaanse jazzpianist en componist. En Quantaloop Island is natuurlijk een nummer wat ook bij deze jazz standaard wordt als je het over jazz classics en jazz fantastische nummers heeft. En Loop Island heeft een, uh, wordt eigenlijk getypeerd, die muziek... door een eenvoudige akkoordstructuur met een trage akkoordenwisseling... waarbij een akkoord minstens vier of vijf maanden aangehouden wordt. En dat is ook wel typisch iets voor de muziek van, van, eh, van Herbie Hancock. fijn dat u er weer bij bent in de tweede uur jazz hier op ZFM. Mijn naam is Marco en we gaan door met een van mijn grootste favoriete jazz... muzieknummers en dat is Take 5 en deze is vertolkt door Dave Brubeck. Thank Het is een van de grootste nummers eh, waar Dave Brubeck en zijn kwartet bekend mee werd. Het is gecomponeerd door eh, Paul Desmond. Kenmerkend voor het nummer is dan ook zijn uh, vijfkwarts maatsoort... waaraan het nummer ook zijn naam ontleent natuurlijk, Take 5. De heldere melodieuze saxofoonpartij van Paul Desmond... en de lange drumsolo van John Melano in het middendeel... en de pianopartij natuurlijk zelf door Dave Brubeck typeren het nummer. En Take 5 is ook nou, een van de grootste jazzcomposities eigenlijk wel van, de, eh, van de vorige eeuw. Het is ook vaak uh, gecoverd. Het wordt ook bij televisieprogramma's gebruikt, waaronder uh, Man bijt hond. Moet je nagaan hoe groot zo'n nummer kan worden. En het is al, nou, het is al bijna 100 jaar oud. veel jazzmuziek, zeker als je de grote namen noemt... die komen natuurlijk uit de Verenigde Staten, Amerika. Maar ook wij hebben natuurlijk grote jazznamen gekend. Ook grote zeg maar, die wel bij de, bij de klassiekers van jazz hoorden. En dat is, een daarvan is natuurlijk eh, het, eh, Pim Jacobs met zijn trio. En ik heb een prachtig nummer uitgekozen. En het heet Fly Me. Oh nee, Come Fly With Me. Eh, met zijn trio. Een eh, fantastische Nederlandse pianist, jazzpianist en eh, televisiepresentator. Hij was natuurlijk getrouwd met Europe's First Lady of Jazz, Rita Reis... waarvan we al een nummer hebben gespeeld in deze uitzending. En het trio bestaat onder andere natuurlijk uit Pim Jacobs op piano... en zijn broer Ruud Jacobs op contrabas en Wim Overgouw op drums... Echt een, en eh, nou, die hebben fantastische cd's gemaakt. fantastische live muziek gemaakt. Pim Jacobs, fantastisch vind, hem, vind ik in zijn muziek. Dat het heel herkenbaar is aan die mooie pianoloopjes uh, die hij maakt. Eh, we zitten nu in de lente, in de lente van 2023. En ik hoop dat we een, mooie zomer tegemoet gaan. En ook in dat thema Times van Chad Baker. De instrumentale versie eh, van Summertimes, vertolkt door Chad Baker. Ehm, Carota de Ipanina, Meisje uit Ipanema. The Girl from Ipanema is een van de bekendste nummers van de eh, bossa nova jazz-stijl. Eh, de muziek werd geschreven door Antonio Tom Carlos Jobim... en de tekst door uh, Franciscus de Moreas in, in 1962... En het lied is eigenlijk ontstaan, dat is wel een grappig verhaal. Ze zaten vaak samen op het terras eh, van de bar eh, Valasso in de wijk Ipanema van Rio de Janeiro. En werden geïnspireerd door een meisje dat vrijwel dagelijks voorbij kwam. En zo is eigenlijk het eh, nummer ontstaan van uh, The Girl from Ipanema. Ik heb een van de, van de mooiste vertolkingen uitgekozen, vind ik persoonlijk. Dat komt ook door mijn jeugd, omdat mijn vader helemaal gek was op dit nummer.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 he watched her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall and tan and young and love With a gal from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles by. I felt the thrill. And when you caught my eye, my heart stood still.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 Oh. And once again I see to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. Yes, there'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old plans to motor west. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you? Get hip to this timely tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love ah, for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale the poet's pipe of love in the childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old oh, love, new love, every love but true love, true love for sale. Appetizing young love for sale. If you wanna buy my way dress. Follow me and climb the stairs for love for sale. Let the poets pipe of love in that childish way. I know every type of love. but far than day. if you want the thrill of love. I've been through the mill of love, old oh, love, new love, every love but true love, true love. for sale. If you wanna What gets me, you got. You've got what gets me. I don't know just what. But when you smile on me, I get prouder and prouder. My heart goes on a spree, beating louder and louder. You've got what gets me. You're simply a wow. let you and let me sign up now. This time I know it's love. Here's the reason and rhyme. You've got what gets me every time. what gets me. You're simply a wow. Let's you and let's me sign up now. This time I know it's love. Here's the reason and rhyme. You've got what gets me. I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Een hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u weer eh, bent afgestemd op CFM Zandvoort. En het doet vast niet voor niets, want we gaan straks weer genieten van Tussen App en Vloed. Met de mooiste ballads die voorbij komen. Verzoekjes mogen. En eh, wat mij betreft, eh, genieten geniet ervan. ik ben er zo na het nieuws van 10 uur. Sunny, you for the truth let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. Ik weet niet of het eh, net helemaal overkwam. Want ik geloof dat mijn microfoonkanaal het net niet deed. Maar in ieder geval, eh, we zijn aan, de tweede, aan het einde van het tweede uur jazz gekomen bij ZFM Jazz. Ehm, ik hoop dat u de volgende keer ook weer luistert. Volgende week zit mijn collega Jaap hier op deze locatie. En eh, al alvast vooruit voor volgende maand, 18 juni, is uh, Jazz, ZFM, of Jazz vanaf ZFM live te eh, beluisteren vanaf het circuit bij de Historic Grand Prix.